Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. D66-leider Jetten vindt dat de VVD het moeilijk maakt om na de verkiezingen een nieuwe coalitie te vormen. VVD-leider Jessel Gus zei in De Telegraaf dat ze niet zal meedoen aan een mogelijk kabinet Timmermans. Jetten noemde dat in Nieuwsuur onbegrijpelijk. Volgens hem is Jessel Gus de VVD aan het isoleren. Ze zei eerder al niet opnieuw met de PVV samen te werken... en niet in een kabinet te stappen dat de hypotheekrenteaftrek afschaft. Volgens Jette is de lijst met breekpunten inmiddels zo lang... dat Gus het eigenlijk onmogelijk maakt om snel te besturen in welke combinatie dan ook. John Bolton, de voormalige veiligheidsadviseur van president Trump, is aangeklaagd. Hij wordt ervan beschuldigd illegaal vertrouwelijke documenten te hebben meegenomen. Bolton was in Trumps eerste termijn anderhalf jaar nationale veiligheidsadviseur. Hij botste regelmatig met de president en werd na zijn vertrek een prominent criticus van Trump. In een boek noemde hij Trump ongeschikt voor het presidentschap. Onlangs werden twee andere politieke tegenstanders van Trump al aangeklaagd. Oud-FBI-directeur James Comey en de New Yorkse aanklager Letitia James. De leadgitarist van de rockband Kiss is overleden. Ace Frehley was een van de vier bandleden van het eerste uur. Ze vielen op door hun geschminkte gezichten, hun extravagante pakken en theatrale optredens. Kiss scoorde in 1979 een wereldhit met I Was Made For Loving You. Drie jaar later werd Fraley uit de band gezet vanwege overmatig drugs- en alcoholgebruik. Eind jaren 90 keerde hij terug voor een reeks reunieconcerten... waarna hij nog geregeld met de band optrad. Ace Fraley overleed aan de gevolgen van een val.